Vijf uur. Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. Honderden trekkers zijn vanuit verschillende delen van het land onderweg naar Den Haag om te demonstreren. Vanuit Groningen en Drenthe rijden tractoren in kolonnen over de snelweg. Volgens de ANWB leidt dat op de A28 tot meer dan 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. Ook vanuit Texel en Friesland zijn tractoren vertrokken. De trekkers zullen later vandaag onderdeel zijn van een boerenprotest in Den Haag... De boeren zijn boos over het in hun ogen te negatieve beeld van hun sector. De verwachting is dat de demonstratie in de ochtendspits... voor grote verkeersoverlast gaat zorgen. Een van de beruchte gevangenissen van Mexico, de Topo Chico-gevangenis, is gesloten. De instelling kwam meerdere keren in het nieuws door ongeregeldheden en misstanden. In 1980 brak een opstand uit waarbij de directeur werd vermoord. De directe aanleiding voor de sluiting waren onlusten in 2016... Tijdens hevige gevechten tussen drugsbendes kwamen 49 mensen om het leven. Na onderzoek bleken sommige gedetineerden te beschikken over luxe cellen. Soms zelfs met sauna, airco en een bar. Het afgelopen jaar zijn ruim 4.500 gedetineerden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het gebouw zal worden omgebouwd tot archief en onderdeel worden van een park. In Rotterdam zijn drie mannen aangehouden voor betrokkenheid bij een schietincident van afgelopen zondag. Daarbij raakte een 26-jarige man zwaar gewond. Hij is een van de aangehouden verdachten. De twee andere mannen zijn later op de avond aangehouden bij een ziekenhuis. Een van hen had zich daar gemeld met een schotwond. De trainer van de Nederlandse hardloopkampioenen Sivan Hassan is voor vier jaar geschorst. Het gaat om de Amerikaan Alberto Salazar. Volgens het Amerikaanse dopingagentschap is hij schuldig aan meerdere overtredingen. Zo zou hij atleten die hij trainde hebben voorzien van doping. Salazar heeft veel topatleten onder zijn hoede, onder wie dus Sivan Hassan. Die won dit weekend het WK goud op de 10 kilometer. Haar naam is niet genoemd in de dopingzaak. Het weer. Vannacht blijft het in vrijwel het hele land regenen. Pas in de middag klaart het vanuit het westen op en wordt het wat droger. Later op de dag weer pittige buien, mogelijk met hagel en onweer.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 Now tell me what you are gonna do. Can somebody, anybody tell me why? Hey, can somebody, anybody tell me internet. www.zfmzandvoort.nl is brave. This is bruised. This is who I'm meant to be. This is me. jet of smoke or fire I moved a little too fast, so I gave it back. You said somebody had hurt you before and it caught you real bad. But he don't deserve you, you're gonna learn I'd never do that. I said, I ain't got a plan, but we could hang out till the morning.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 It's just my fate and me. Oh, I'm still young. That's just a single letter taking me home and it won't ever break. But I hit the ground so hard. These sunless avenues made me a dancer in the dark.